Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een vermist meisje van 10 uit Rotterdam. Ze is sinds 1 uur gistermiddag niet meer gezien. De politie schrijft dat ze een donker getinte huidskleur heeft, 1 meter 10 lang is... en zwart haar met dreads heeft. Verder heeft ze een zwarte jas en paarse hoodie aan. Ook draagt ze bruine laarsjes. De politie vraagt mensen die haar gezien hebben om te bellen naar de opsporingstiplijn. Amber Alerts worden uitgegeven als de politie denkt dat een kind in levensgevaar is. De Koerdische strijdkrachten hebben Aleppo verlaten na dagenlange gevechten. De afgelopen dagen werd er hard gevochten in de Syrische stad... tussen de Koerden en regeringstroepen. Volgens de Koerdische strijdkrachten is er via internationale bemiddeling... een staakt het vuren bereikt. Daarin is ook afgesproken dat burgers en strijders... naar het noorden en oosten van Syrië geëvacueerd mogen worden. De gevechten braken uit omdat de koorden niet onder het gezag van de interim-president wilden vallen. Het regeringsleger zei toen dat ze dan de stad met geweld in zouden nemen. Bij een protest tegen de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Minneapolis... zijn vrijdag op zaterdagnacht 30 mensen aangehouden. Een agent raakte gewond bij de ongeregeldheden. In de stad wordt al dagen gedemonstreerd tegen ICE... nadat een agent van de dienst woensdag een vrouw in haar auto doodschoot. De eigenaar van het Zwitserse café waar nieuwjaarsnacht 40 mensen omkwamen door een brand... zegt dat de personeelsdeur op de begane grond op slot zat. Waarom weet hij niet. Volgens Zwitserse media bekende de Fransman ook dat hij zelf het plafond had vervangen. Hij kocht geluidswerende platen bij een bouwmarkt. Die vermelden dat ze licht ontvlambaar waren. De eigenaar werd eergisteren aangehouden. Hij blijft voorlopig vastzitten. Het weer. Vannacht is het helder. en Gaat het flink vriezen. Min 5 tot lokaal min 12 in het noordoosten.